9 uur. Door Negens met het NOS-journaal. Volgens staatssecretaris Snel zijn mogelijk veel meer ouders de dupe van fouten bij de Belastingdienst... doordat toeslagen werden geweigerd. Dat zegt hij na berichten van verontruste Kamerleden van onder meer CDA en SP. Vorige week maakte Snel in de Kamer al zijn excuses voor fouten gemaakt bij ruim 300 gezinnen in Eindhoven. Die zaten jarenlang in de problemen omdat door verouderde informatie ten onrechte toeslagen door de fiscus waren stopgezet. President Trump mag zijn volgers op Twitter niet blokkeren. Zeven geblokkeerde twitteraars hadden hem aangeklaagd. Volgens de federale rechter bepaalt het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet... dat mensen in een openbare functie niemand mogen blokkeren... omdat dat een beperking van de vrijheid van meningsuiting is. Een jaar geleden werd Trump door een lagere rechter ook al opgedragen... om mensen die hij had geblokkeerd weer toegang te geven tot zijn account. Het ministerie van Justitie noemde dat vonnis toen fundamenteel onjuist omdat het Twitter-account zou worden gebruikt voor de mening van de president, niet als openbaar discussieforum. De federale rechter is het daar dus niet mee eens. Tegen de man van 27 is acht jaar cel geëist voor zijn aandeel in een schietpartij in Zaandam vorig jaar oktober. Hij schoot toen een 19-jarige man in zijn borst. En in het ziekenhuis werd de 19-jarige nogmaals beschoten door twee andere verdachten. Omdat het slachtoffer de schietpartij zou zijn begonnen... is tegen hem drie jaar cel geëist. De andere twee schutters verschijnen morgen voor de rechter. Er komt geen visumplicht voor Albanese. Op verzoek van de Tweede Kamer had minister Blok de Europese Commissie gevraagd om herinvoering daarvan. Maar de commissie voelt daar niets voor. Albanië is geen lid van de EU, maar sinds 2010 mogen Albanese wel vrij reizen binnen de EU. De Kamer denkt dat door invoering van de visumplicht criminele bendes kunnen worden tegengehouden. Het weer, vanavond opklaringen.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 Some nights I think of you, reliving the past, wishing it last, wishing and dreaming. Seasons they will change, life will make you grow, death can make you hard, hard, hard. Everything is temporary, everything will slide. Love will never die, die, die.